Raymond Seré met het journaal Het moederbedrijf van Essent, RWE, sluit de komende jaren nog meer elektriciteitscentrales. In Nederland heeft het bedrijf al een aantal centrales stilgelegd. Moderne gascentrales draaien met verlies doordat gas relatief duur is... en de stroomprijzen zijn juist laag. Ook heeft RWE last van de milde winter en de subsidies op groene stroom. De operationele winst van het bedrijf is de afgelopen zes maanden fors gedaald met ruim 40 naar 2,3 miljard euro. Een van de centrales die in Nederland werd stilgelegd is de twee jaar oude Klaus C-centrale in Limburg. En de bouw van die gascentrale kostte 1 miljard euro. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een nieuw soort fopspenen van het merk Bibi. Die speen kan gevaarlijk zijn als een kind er veel op bijt. Dan kunnen er stukjes loslaten waarin een kind kan stikken. Het gaat om New Generation spenen voor kinderen van 6 tot 36 maanden. De autoriteit roept ouders op de spenen goed te controleren en ze weg te gooien als ze er beschadigd uitzien. Het kabinet sluit niet uit dat het militaire hulp levert aan de Koerden in Noord-Irak die strijden tegen het jihadleger van IS. Minister Timmermans spreekt in een brief aan de Tweede Kamer zijn steun uit voor landen die nu al besloten hebben om wapens te sturen. Het kabinet vermoedt dat IS verantwoordelijk is voor genocide in Noord-Irak. Rusland wil geen conflict met de rest van de wereld, zegt president Poetin. Hij wil het land kalm en met waardigheid opbouwen zonder dat het zich afsluit van de buitenwereld. En ook wil Poetin geen oorlog en wil hij een eind aan het geweld in Oekraïne... waar het leger en pro-Russische rebellen met elkaar vechten. Na haar gouden medaille op de 10 kilometer heeft Sharon van Rouwendaal bij het EK zwemmen het zilver veroverd op de 5 kilometer open water. De Duitse Isabelle Herle won het goud in 57 minuten en 55 seconden. Van Rouwendaal tikte ruim een halve minuut later aan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, wat buien mogelijk met onweer en hagel. Het is een graad of 20. In het westen wat vaker zon. Vanavond minder buien, maar morgen opnieuw regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 Weet wat hier leeft. Zie maar moest te waar. Maar katamaran zeilspeltakel langs de Zandvoortse kust. Het weekend 17 en 18 augustus staat in het teken van een groot zeilspectakel langs de Zandvoortse kust. De jaarlijkse Eneco Luchterduinenrace Tweedaagse van Zandvoort zal in dat weekend player plaatsvinden. Op zaterdag wordt er een lange afstandswedstrijd gevaren voor de boten met een TR tot en met 107, een afstand van hemelsbreed zo'n 50 kilometer. Voor de boten met een TR groter dan 107 is er een aangepast parcours, zodat het voor alle katamarans een gelijke uitdaging zal worden. Op zondag worden er korte baanwedstrijden gevaren. Deelnemers kunnen zich via de voorinschrijving op internet aanmelden. Meer informatie, Watersportvereniging Zandvoort, boulevard Paulusloot bij paal 67. En de website is www.wvzandvoort.nl Ooh. world you answer to. That means I Can you hear? Het Fairfood Festival zal plaatsvinden op 17 augustus van 10 tot 10 uur s avonds. Op het strand bij Safari Club Zandvoort. Het Fairfood Festival staat in het teken van eerlijk en gezond eten. Het festival is gratis te betreden. Thema als voedselverspilling, fairtrade, biologisch eten en in het bijzonder de visserij komen aan het bod. Op het Fair Food Festival zijn diverse foodfunks te vinden die u verrassen met ruim aanbod en hoge kwaliteit eerlijk en lekker eten. Daarnaast zijn er kookworkshops te volgen onder leiding van lokale topchefs en er is een open podium waar artiesten Fair Food Acts neerzetten. Voor de kinderen zijn er ook diverse leuke activiteiten omtrent gezond eten. Meer informatie vindt u op website www.fairfoodfestival.nl En meer informatie, locatie Strandpaviljoen Safari Club, strandafgang Pauluslood 2. En de afloop is 10 uur s avonds. Speciaal voor onze favorite gasten organiseren wij op dinsdag 19 augustus Favorites Day. Aanvang 4 uur middags. Een feestelijke dag voor onze gewaardeerde gasten met onder andere muziek van DJ Anciano. Vanaf 4 uur middags staat er onder andere op het programma DJ Anciano draait de lekkerste hits, gratis hapjes, tombola, bingo met mooie prijzen artistieke workshops van kunstenares Marianne Rebel. U kunt zich hiervoor inschrijven bij de kassa in Holland Casino Zandvoort. Quiz met leuke kansen op leuke prijzen. U komt toch ook? Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon 5 euro. Met uitzondering van Favorite Cardhout Organisatie Casino Zandvoort. Telefoonnummer 023 5740 542. 5740542 of de website www.hollandcasino.nl slash Zandvoort. En het is om 9 uur s'avonds afgelopen. Dit is ZFM. Morning love softly shining on the hills. And we all see the dawn when it's rising van alle gebeurtenissen op het circuit. het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Vanaf eind augustus staat heel Zandvoort in het teken van de Historic Grand Prix. 22 augustus om 4 uur s middags, opening tentoonstelling Historic Grand Prix. Een nostalgische tentoonstelling over het circuit en het Zandvoorts Museum omdat het dit jaar 75 jaar geleden is... dat de eerste straatrace hier in 1939 plaatsvond... staat de expositie hoofdzakelijk in het teken van deze tijdsperiode. Met historisch beeldmateriaal, promotiematerialen en verschillende zeldzame attributen. De opening wordt verricht door de heer Jan Lammers... en wethouder toerisme en economische zaken Gerard Kuipers. U bent van harte welkom om samen met ons de glas te heffen op een mooie tentoonstelling als voorafje van het spectaculaire historische Grand Prix weekend. Live entertainment bij Holland Casino met piano. 17 augustus. Aanvang 4 uur middags. Lekker in het gehoor liggende easy listening, evergreens, swingende herkenbare jazzstandaards, American songbooks, soft pop songs, bossa's en chansons. Kortom, sfeervolle achtergrondmuziek. Entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. Dresscode, stijlvol en verzorgd. Meer informatie Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon 5 euro, met uitzondering aan Favorite organisatie Holland Casino. Telefoonnummer 023 5740 574. Ik herhaal 5740 574. Of het e-mailadres info at hollandcasino.nl. En het is om 8 uur s'avonds afgelopen. alma Yo soy un hombre sincero. so flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, Con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. ZFM, Westkust, weerbericht. Het is momenteel wisselend bewolkt en plaatselijk komt er een bui voor. In de loop van het vandaag komen er meer buien tot ontwikkeling. Vooral in het zuidoosten en het oosten van het land is daarbij vanmiddag een kans op onweer. In het westen van het land is het vanmiddag droog en schijnt er geregeld de zon. De middagtemperatuur wordt een graad of 20 en in de zuidwestenwind is matig, kracht 3 of 4. Komende nacht is het wisselend bewolkt en kan er hier en daar een bui voorkomen. Met name in de kustgebieden. Plaatselijk kan er ook nevel of een mistbank ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 11. De wind komt naar boven land zwak en veranderlijk. Morgen is er vrij veel bewolking en zijn er geregeld buien. Hierbij is kans op onweer en hagel. De middagtemperatuur komt tussen, tussen de buien door tot een maximum 19 graden. De wind trekt namatig en wordt geleidelijk overal west tot noordwest. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. De maximumtemperatuur tussen de 19 en de 21 graden. Zondag bewolkt en een kans op een bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. De maximumtemperatuur tussen de 19 en de 21 graden. Er, zijn, er is veel wind uit het zuidwesten. Langs de stranden bewolkt en een kans op een bui. In het zuiden van het land bewolking met een lichte regen of motregen... en een maximumtemperatuur van 20 graden. Am I losing you? Are my fears coming true? How I wish I knew Am I losing you? love really true? Is there somebody new? Tell me what to do. Am I losing you? Am I too blind to see? What's been happening to me? Every road has a bend. Will I be sweetheart or friend? Will the sweet things you do be for somebody new? Tell me what to do. Am I losing you? I too blind to see what's been happening to me? Every road has a bend. Will I be sweetheart or friend? Will the sweet you? De derde kunstmarkt van 2014 in Zandvoort aan Zee. Op het parkeerterrein van Center Park, Park Zandvoort, de sponsor van dit evenement, aan de Vondellaan zal woensdag 20 augustus van 2 tot 9 uur s avonds de kunstmarkt georganiseerd worden. Wat kunt u zoal verwachten op de kunstmarkt? Schilderijen in alle kleuren en maten, abstract, modern, traditioneel, maar ook zwart-wit, pentekeningen, sieraden van goud, zilver en titanium, keramiek in alle vormen en maten, textiele werkvormen en marmeren en bronzen beelden zullen niet ontbreken op deze kunstmarkt. De kunstenaars staan zelf bij hun kraam, zodat u hen kunt vragen waarom en hoe ze het kunstwerk hebben gemaakt. Alle is open, zwembad, sauna en alle andere faciliteiten. Op het terras kunt u gerust even een kopje koffie of wat sterkers nuttigen.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 I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. When I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Because I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, they got the booze and have a ball. If that's all. 16 augustus zal voor de eerste keer de Zandvoortse Open Kampioenschappen makreelroken plaatsvinden. Tussen de 20 en de 25 rokers zullen met hun rookton of rookoven op het Raadhuisplein strijden om de eer. Om 10.30 uur worden de deelnemers ingeschreven en de plaatsen toegewezen. Na de opbouw zal er rond 11.30 uur aangevangen worden met roken. Het roken van makreel duurt ongeveer 2,5 uur... vooropgesteld dat het vuur goed brandt en de temperatuur juist is. De jury zal om drie uur middags twee makrelen innemen ter keuring. Hierbij wordt gelet op vet, uiterlijk en smaak. Om kwart voor vier wordt de winnaar bekendgemaakt... en volgt de openbare verkoop van makrelen voor een Zandvoortse goed doel.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 Maar het strand kan ook zijn gevaren. Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers soms in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan. Daarom steun deze fantastische organisatie met een gift. Een gift kunt u doen aan de Zandvoortse Reddingbrigade van Spijkstraat 135 in Zandvoort. Giro nummer 165511. Ik herhaal giro nummer 165511. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw steun. chain gang. That's the sound of the men working on the chain. so hard. Give me water. I'm thirsty. My, my work is so hard. Afgelopen vrijdag koos de jury de sculptuur Counterpoint in Music and Movement van de Ier Verkus Malvani als winnaar van het EK Zandsculpturen. Maar niet alleen het werk van Malvani is prachtig, alle sculpturen zijn door een extreme detaillering fantastisch om te zien.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 Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. A handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence, shocked by the foul evil deed I had done. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run up on its back, and away I did ride, just as fast as I could from the west Texas town of El Paso, out to the badlands of New Mexico. In El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddle up and away. pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left, right, a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my soul. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. strong and I rise where I fall. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for. One little kiss and Felina, good.